Freddy van met het NOS Journaal. De Franse justitie heeft de leiding van een Duits jeugdkamp in staat van beschuldiging gesteld. De twee mannen hebben volgens de aanklager ruim 100 kinderen in gevaar gebracht. Het kamp in het departement Gare werd getroffen door een overstroming. De mannen en kinderen waren zonder toestemming aan het kamperen. Enorme hoosbuien veroorzaakten afgelopen week overlast. De kinderen moesten worden geëvacueerd. Negen van hen raakten licht gewond. De Franse aanklager zegt dat de leiding was gewaarschuwd voor het stijgende waterpeil van een rivier in de buurt. De politie heeft zes mensen aangehouden na een opstootje gisteravond in de Johan Cruijff Arena bij de wedstrijd Ajax Heracles. Het is onduidelijk of de ruzie heeft te maken met een incident tijdens de wedstrijd. Volgens ooggetuigen werd een steward door een supporter bij zijn keel gepakt en geslagen. Die steward kreeg een hartinfarct en moest worden gereanimeerd. Volgens Ajax is hij weer stabiel en bij kennis. Bij de brand in de haven van Antwerpen zijn giftige stoffen vrijgekomen. De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. Er is een gemeenschappelijk rampenplan afgekondigd, een gemeentelijke rampenplan, pardon. In een straal van bijna twee kilometer zijn bedrijven en schepen ontruimd... en een drukke toegangsweg naar de haven van Antwerpen is dicht. Het kan nog wel een week duren voordat de brand weer het vuur onder controle heeft. In de loods ligt nikkelsulfide opgeslagen. Dat is een stof die in de mijnbouw wordt gebruikt. De blusomstandigheden zijn moeilijk. De brandweer trekt een vergelijking met een enorme berg lucifers die zichzelf steeds opnieuw in brand steekt. En FC Emmen heeft zijn debuut in de eredivisie gewonnen van ADO Den Haag. De club die dit jaar promoveerde won met 2-1. Glenn Bijl en Anko Jansen maakten de doelpunten voor Emmen. Het weer in het zuiden af en toe zon. In het noorden veel bewolking en kans op een enkel buitje. Het wordt van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.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 feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call. We back. me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno porque nera tengo el alma.